met het NOS-journaal. Protesten in Nepal zijn verder uit de hand gelopen. In de hoofdstad Kathmandu is het parlementsgebouw bestormd en in brand gestoken. Ook zijn honderden gevangenen ontsnapt toen demonstranten twee gevangenissen elders in het land binnengingen. In Nepal wordt gedemonstreerd tegen een recent verbod op sociale media... dat inmiddels al is teruggedraaid. En tegen corruptie door de overheid. Met name jongeren gaan de straten op. De oproerpolitie grijpt hard in. Gisteren werden zeker 17 mensen doodgeschoten toen zij het parlement wilden bestormen. De Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen van Israël op Qatar zeer ongelukkig. Trump benadrukt dat het niet zijn keuze was om de hoofdstad Doha aan te vallen, maar die van premier Netanyahu. Hoewel Trump zei dat Qatar een vriend en bondgenoot is van de Verenigde Staten... lijkt Washington geen actie te ondernemen tegen Israël. De luchtaanvallen waren gericht op kopstukken van Hamas. Volgens Israël zijn er meerdere leiders om het leven gekomen. Hamas ontkent dat. De Verenigde Naties gaan weer inspecteren bij Iraanse kernfaciliteiten. Het internationaal atoomagentschap heeft hierover een akkoord gesloten met Iran... en spreekt van een stap in de goede richting. Sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen afgelopen juni... waren de faciliteiten onbereikbaar voor waarnemers. De Amsterdamse beurs wordt voor het eerst sinds 1989 uitgebreid. Er worden eind deze maand vijf nieuwe bedrijven toegevoegd aan de index. Beursbeheerder Euronext wil de AEX zo aantrekkelijker maken. De vijf bedrijven schuiven door vanuit de midcap, de index voor middelgrote beursfondsen. Het weer vannacht zo goed als windstil. Daardoor koelt het flink af tot een graad of 10. Ook kan er regionaal mist ontstaan.